Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bouwsector verwacht dat de coronacrisis nog harder zal aankomen... dan de bankencrisis van 2008. Er zullen de komende twee jaar zo'n 40.000 banen verdwijnen... denkt het Economisch Instituut voor de Bouw. De coronacrisis komt in de bouw extra hard aan... omdat de sector ook al last heeft van het stikstofbeleid van de overheid. Rechtbanken moeten ondanks de coronacrisis dringend meer strafzaken gaan behandelen, vinden advocaten en slachtoffers. Sinds half maart zijn de rechtbanken en gerechtshoven gesloten en lopen veel strafzaken vertraging op. Volgens de Vereniging van Strafrechtadvocaten zijn de zittingszalen groot genoeg om voldoende afstand te kunnen houden. In de VS zijn de afgelopen dag 1169 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Niet eerder werden ergens ter wereld in één dag zoveel coronadoden gemeld. Tot nu toe was het hoogste aantal 969. Dat was op 27 maart in Italië. Wereldwijd is het virus nu bij meer dan een miljoen mensen vastgesteld. Twee keer zoveel als een week geleden. President Trump heeft opdracht gegeven de zogeheten Defense Production Act in werking te stellen. Die wet maakt het mogelijk om medische apparatuur en hulpmiddelen te vorderen. In de VS is ophef ontstaan omdat het bedrijf 3M miljoenen mondkapjes aan het buitenland zou hebben verkocht. Trump zegt dat het bedrijf daarvoor een hoge prijs zal betalen. Bijna alle Nederlanders zeggen dat ze zich houden aan de corona-adviezen. 99% houdt naar eigen zeggen anderhalve meter afstand. 93% blijft zoveel mogelijk thuis. Blijkt uit onderzoek onder 2300 Nederlanders. De coronamaatregelen leiden wel tot eenzaamheid, vooral onder jongeren. Van hen voelt bijna de helft zich eenzamer dan normaal.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 just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark strong with chains upon my feet. The story's always in. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you left. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't.